Maar meteen al je mondkapjes weggooien is nou ook weer niet de bedoeling. Soms moet die nog wel op. Verslaggever Lars Geerts. Op plekken waar het lastig is om de anderhalve meter te handhaven, daar blijft dat mondkapje nog verplicht. En dan moeten we het hebben over bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Denk aan vliegtuigen en denk bijvoorbeeld aan de metro. Maar in de supermarkten of op andere openbare ruimtes... daar eh, willen ze, wil het kabinet er absoluut van af. Houd nog wel een voorbehoud, want er komt nog een OMT-advies... Vrijdag beslist het kabinet er definitief over. Ook weten we dan zeker of thuiswerkers weer naar kantoor mogen... mits ze anderhalve meter afstand kunnen houden de politie stopt weer met zoeken naar Tanja Groen. Ze is al bijna 30 jaar vermist. Maar gisteren was er toch weer een nieuwe zoekactie. Dit keer op de heide in de buurt van Eindhoven. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de vrouw daar begraven is. Een flinke verkeersopstopping in Haarlem vandaag. Meerdere grote vrachtwagens die op weg waren naar het circuit van Zandvoort... kwamen vast te staan omdat ze te hoog waren voor een viaduct in de stad. In september is de Grand Prix van Zandvoort. Dan moeten er dik 3000 trucks naar het circuit. Volgens een medewerker zullen die betere routeinstructies krijgen vandaag zijn de eerste Janssen-prikken gezet bij mensen die in de internationale scheepvaart werken. Deze kapitein is ook gevaccineerd en is daar blij mee. Afgelopen periode was het niet makkelijk voor hem en zijn bemanning. Niet weten wanneer je naar huis toe kan, niet weten wanneer de vlucht is, niet weten wanneer je aflossen komen. De onzekerheid om, eh, om eh, zeg maar, wanneer je naar huis toe kan en, en dat soort zaken, ja, dat is gewoon ontzettend lastig voor iedereen. De overheid stelt 49.000 vaccins van Janssen beschikbaar voor de internationale scheepvaart. Het weer, het wordt een plaknacht. Het wordt niet kouder dan 17 tot 22 graden. En morgen is het tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar later op de dag is er wel een kans op stevige onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de N207 Alphen aan de Rijn-Hillegom... In beide richtingen staat het daar vast voor de aansluiting met de A4. vertraging is zo'n half uur. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het namelijk ook nog langzaam tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade.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 don't run your feet down no dead end street. or you're gonna get hurt. Mm-hmm. Don't do it. And don't run away till you Red Theme hoorde met, eh, van Sammy Davis Jr. hier op het uh, eh, meest zomerse station eh, van Nederland. Prachtig om te zien hoe ook dit station meegaat met de seizoenen. Op het moment dat het zomer is, dan breekt ook dit station helemaal open. Wordt het een al zomer op je radio. En het klopt, dat gaat gelijk op met deze prachtige badplaats Zandvoort. En natuurlijk ook Bloemendaal. Zo, vier uurtjes live gaan we hier bij ZFM. Straks om acht uur het programma De Krochten van Pim Groof er ehm, zijn, het gaat over het ontstaan van de Nederrock. Met vanavond een speciale gast. Hij heeft elke keer een eh, speciale gast. En namelijk vanavond de leadzanger van Hello Venray. Namelijk Henk Korn. Dat is om 8 uur en tot 8 uur het programma Grasduinen met Rob Benoni. Straks de rip-off. Welke plaat uit het heden heeft eh, zijn succes te danken aan een plaat uit het verleden. De mini-concertagenda in de tweede uur. Wie, gaan, wie hebben er allemaal eh, bevestigd inmiddels nu alle podia en festivals weer open gaan. Eh, dat eh, eh, hoor je straks. En verder natuurlijk veel nieuwe muziek. De nieuwe Tom Odell en de nieuwe Kings of Convenience. En oudgediende Ben Sidran. Maar dat allemaal straks. Laten we vooral niet te hard van stapel gaan met, met dit weer. Lekker loon beginnen. Nou, Yang Yang. looking at but you out of time now judge gotta watch us from the clock tower. Little tear gas cleared the whole place out. I'll be back with the hazmat for the next round. We was trying to protest and the fires broke out. Look out for the secret agents, they be planted in the crowd. Said it's civil unrest, but you sleep so sound like you don't hear the screams when we catching beat down. Staying quiet when they killing niggas, but you speak loud when we ride. Got opinions coming from a place of privilege, sicker than the COVID. How they did them on the ground. Speaking of the COVID, is it still going around? Why won't you tell me about the looting? What's that really all about? Cause they throw away black lives like paper towels plus unemployment rate. What? 40 million now, killed a man in broad day. Might never see a trial. We just wanna break chains like slaves in the south. Started in the north end, but we in the downtown. Riot cops try to block, now we got a showdown. Down. you should have been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. Them bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lies. in Downtown, where I got parked with the rubber bullet tray pound. Got it in my name now. I'm a shooter. Never understand why they do it. Someone cut the channel off the news before I lose it. I ain't even tripping. If you with it, then we looting. Let me put this Louis in the back of Suzuki. Oh, he had to break it down so smoothly. They gon' say it's not about race, but we moving. Oh pile. Got the tray pound, had to put in my name. Wish a nigga play now. any given day, I'll be headed to the pulpit. Say a little prayer, matter of fact, I need two of them. Ooh, won't he do it? Won't he do it? this ain't 92, so we in the new rules. Niggas got hips, so we don't lose the projects. About to hit Rodale with my love cousin Marcus. Someone threw a whole brick in the Neiman Marcus. Help me put the whole mannequin in the charger. You should have been downtown. The people are rising. Look around. We thought it was a lockdown they opened the fire. Them bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Ooh wee. we ain't gotta us to downtown. Where I got popped with rubber bullet in je hangmatje ligt, biertje in de hand. Heeft dan een snackje in de andere hand, ergens in de tuin of op het strand. Bij een barbecue en dan lekker met deze lome, slome muziek op de achtergrond... Eh, van je eigen favoriete radiostation ZFM vanuit eh, Zandvoort. We begonnen met Yang Yang, dat is een redelijke tongbreker. Het is van FKJ. En dat is een afkorting van eh, Friends French Kiwi Juice. En hij maakt onderdeel uit van de Parijse house scene. Behalve DJ is ehm, hij ook nog eens een keer een multi-instrumentalist. Dat is ook een tongbreker. Die groovy loops, stijlvolle hip-hop beats, funky baslijntjes, gitaarminiatuurtjes. Ik maak mezelf niet makkelijk. Jazzy piano riddles en swingende saxofoonstreken uit zijn hoge hoed live weet te toveren. Zijn echte naam is eh, Vincent Fenton. En het nummer heet eh, Yang Yang. En dat heeft hij dus zelf geschreven. Eh, daarna Arlo Parks met de nummer Creep. 9 eh, december staat ze in het Paradiso. Het de nieuwe ster uit Zuid-Londen. En nu al de spreekbuis van de, haar generatie genoemd. En daarna Anderson Pack. Je kent hem wel van... Eh, Silk Sonic naar veroverde de Wereld. Op dit moment met Bruno Mars. In Leave the Door Open. wat gingen we doen? Oh ja, speciaal voor Chris een plaatje. Die heeft het niet zo makkelijk. Dus eh, nou, even een hart onder de riem. Met dit mooie, mooie weer. Als je dan in het ziekenhuis moet liggen, dat is geen pretje. Dus deze is eh, voor haar. behind. Suitcase of memories. Time after, sometimes you picture me. understand it. I can look the other way. It's underhanded. So what? That's life today. I didn't plan it. <laughs> Maybe I don't have a right to say. But while I'm on the planet, if it's underhanded, let's call it and let the fallout fall out. Cause we're here tomorrow, but we're gone today. Too many people, nothing to say. Nothing to say. voor onze Chris... die dus eh, de hele dag in het ziekenhuis heeft moeten doorbrengen... met allerlei onderzoeken. Vreselijk met dit weer. Jordan Tuck en Patty. Eh, ze treden al 29 jaar met elkaar op... waarvan 26 eh, jaar als echtpaar. William Tuck is de gitarist en de verdomd goede ook nog eens... met rechte virtuoos te noemen. En Patty Catcart speelt viool en heeft het zingen geleerd. Hoe kan het ook anders? in de kerk. Ze brachten negen albums uit, hebben de wereld veroverd met hun geheel eigen stijl... en stonden dan ook op alle festivals, waaronder meerdere malen op het North Sea Jazz Festival. Je hoorde uh, eh, Cindy Lopez Time After Daarna pianist en jazzzanger Ben Sidran van zijn album van vorig jaar... Who's the Old Guy Not... Uh, nou, who's, the old, eh, who's the Old Guy Not? Too Many People. Dan te bedenken dat hij in 1970 al eh, zijn eerste album uitbracht. En dat doet hij dus nog steeds. En daarna Sergio Mendes dus met For What It's Worth. Tijd voor Whip of the Record. Welke plaat uit het heden heeft zijn eh, succes te danken aan een plaat uit het verleden. En het heden en verleden, dat is een eh, vrij ruim begrip. Want dit, deze plaat is uit 1990. Marvel Whitney, ga je zat ik horen, horen, speelde samen met James Brown. Had een single met I'm Tired, Tired, Tired. En dit lied, Unwind Yourself, werd dus gebruikt door eh, Chad Jackson. Here the drummer get wicked. Oep. Ja, nee. Nog even opnieuw hoor. Dit is hem. is in 1990 voor zijn nummer, eh, hit Hear the Drummer, Get Wicked. Je kent het nog wel. Marvel Whitney uit de stal van James Brown. Dat is een hit. hitsingle met I'm Tired, Tired, Tired.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 There's something in this sound that takes me far. It's like a special song. Can move my mood along. What I cannot say, you'll hear through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine. It will take us through the night go. Can't explain, I'll never know. But it's beautiful. You can't take this away from me. The way I hear the melody, the way it's bringing clarity. Running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it's bringing clarity. Running through me. I love the way it sings all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no. You with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline, everything'll be alright. away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity like coats, blues like dudes. Warmth in the rhythm, soul that glues. The bounce to my bones, jazz in my spine. The hop is my home, rap is my grind. I'm grinding on the backside of life, we dance. She threw me a chance, her hands in my pants. Actually, my pockets holding me tight. Whispering a dream I could hold rhythm that's throbbing my vein. Wake up to write it on the pad, the pains. Like church, the organ will invite the tears. Like birth, the crying let you know I'm here. Helped by the song that gave me a name. Dressed by the verse that gave me a claim. It's just bass in the line, safe to inhale. And if you live well, belong your years in the stay you will be. A timeless octave to play for the tree. It's rooted in every single nerve in me. The nerve of he who ignores the key music that opens the mind to be free. Whenever you're hot head, it pours you a breeze. Beneath the clouds, you allowed to see in clarity through harmony. Someone harming me, that won't be done. I stand protected by the laws of fun. I am perfected through the rhymes of run. Walk it this way and leave the party stunned. This music, it launched me with no aim. I've landed on some plane. Where I am, I can't explain or never know away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. Come on, y'all. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. Je hoort de nieuwe Kings of Convenience, een nieuwe single Fever, maar ook een nieuw album eh, komt eruit. Komt eraan, aanstaande vrijdag eh, wordt hij uitgebracht, de 18e, en gaat Peace or Love heten. Uh, eh, 15 maart volgend jaar staat hij in de Tivoli in Vredeburg. Ik heb even gekeken of er nog kaarten zijn, maar helaas, daar is de uitverkocht, dus dat wordt een ticket swap. daarna Tommy's met oudgediende De La Soul, je kent ze wel van Ring Ring onder andere, met It Runs Through Me. Oh. the brown and the sky is gray. I went for a walk on a wind. not sure where Eh, barbecue, zou eh, die bedoelen. Owen Gray hoorde je. Uh, we zijn alweer aan het einde van het eerste uur. Dus we gaan eruit met nog een aantal hip-hop legendes. Ze gaan niet rappen. Het is instrumentaal en verder volgezempeld. Jurassic 5. Tot zo direct na de klok van 7 uur.